Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël roept de inwoners van de Gazastrook weer op om te vertrekken naar het zuiden van dat gebied. Volgens het Israëlische leger is daar een humanitaire zone met hulp beschikbaar. Het internationale Rode Kruis zit ook in de Gazastrook. Om mensen te kunnen helpen is er een staakt het vuren nodig, zeggen zij. Zodat zij kunnen zorgen dat de grensovergang eh, open kan... en de spullen naar binnen kunnen en verspreid kunnen worden over Gaza. Dat brandstof binnenkomt. Maar ook dat ze in zo'n eh, in zo'n veilige, of in zo'n staakt het vuren... de watervoorziening kunnen herstellen. We hebben daarvoor de materialen in Gaza. We hebben de mensen met de kennis in Gaza. Maar we hebben niet de mogelijkheid om eh, die, eh, die waterinstallaties te repareren. Opnieuw een onrustige nacht in de regio Rotterdam. In Schiedam ging er een explosief af bij een huis... en in Hoogvliet klonk er een knal bij een bedrijfspand. In Berkel en Roderijs vloog door een explosie een auto in brand. Niemand is gewond geraakt. En er is een nieuw technisch snufje bij een windmolenpark in Zeewolde. Ze gaan daar slimme camera's in de windmolens hangen. Die kunnen op grote afstand een zeearend zien aankomen. Als zo'n grote vogel is gespot, dan wordt de molen stilgezet om een botsing te voorkomen. Er zijn steeds meer zeearenden. Daardoor is de kans groter dat er eentje tegen een molen aanvliegt. En nog wat goed nieuws uit de natuur, namelijk over de muismaki. Het superkleine aapje komt in het wild alleen voor op het eiland Madagaskar... en wordt door ontbossing met uitsterven bedreigd. Er is een sprankje hoop voor het diertje. Ze blijken ook in een natuurreservaat op Madagaskar te leven. De eigenaar van het park, een Nederlander, is super blij met de ontdekking. Het heeft eh, tanden zoals mensen en het heeft eh, vingertjes. Het is echt ongelooflijk. Als je het in je hand houdt, dan heeft het gewoon net eh, ja, de teentjes en de, de, de, de, vingertjes van een klein babytje. Maar dan natuurlijk minuscuul. En dat beestje dat, ja, dat, dat gaat aan het verdwijnen. En we zijn heel blij dat het door ons nou ja, gehandhaafd blijft. Dus dat is eh, prachtig nieuws. Ja, hij hoopt dat er meer muismaakkies zijn reservaat weten te vinden. Het weer nog veel wolken en vanavond en vannacht ook buien. Tot die tijd blijft het wel lange tijd droog bij 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk file rijden op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein staat namelijk een kapotte vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer een uur. Waarschijnlijk duurt het nog tot 10 uur voordat de weg weer vrij is. Mensen rijden om over de A22, Beverwijk richting Velzen. Voor knooppunt Velzen 7 kilometer, met ook een uur extra reistijd.